I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that When I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, Is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Eigenlijk een ontzettend droevig liedje, toch? Van uh, Peggy Lee van lang geleden. Is it all there is? Nou. That's all. Bij de show van vandaag is dat zeker niet het geval. Nee. Want wij hebben prachtige muziek in aanbieding hier bij ZVL. De zondagmorgen van ZVL, jawel. Lekker twee uurtjes, prachtige muziek. Eerst een uurtje lekker easy listening. En in het tweede uurtje maken we iets meer tempo. Dus blijf bij me, blijf bij eh, ZVL, want dan vertroetelen we je oren. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En dat vertroetelen doen we met muziek van onder andere Joan Armatrading. persuasion, east or west, where's the best for romancing with a friend? I can smile, but with a lover I could hold my head back could really laugh, really laugh. You took me down. ZVL. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can't go another day. de vele, vele, vele, vele, vele, vele hits van Madonna. You'll see. Je hoort deze niet zo vaak meer op de radio. Daarom natuurlijk op deze zondagmorgen. En dan voor een eh, mooie klassieker van Joan Armtrading. Je hoorde vandaar eh, Love and Infection. Er zit een kikker in mijn keel. Die zit mee te kwaken, hoor je het? Dat is niet leuk. Maar goed, het zit er even bij, zomaar vandaag. Straks, eh, over een kwartiertje, gaan we praten met eh, Tino eh, Mijn. Hij is algemeen directeur van Gemeenten.nl. NL. Herman Bruin gaat met hem praten over ja, duurzaamheid. Het is uit, er is bijna geen gemeente meer die erover praat, zeggen ze bij Gemeenten.nl. NL. Dat is geen goede zaak. Je hoort er alles over hier bij veel over een kwartier in de show.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 groupes at 3 like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. zinnen zijn in het belang van deze man. The king has left the building. and uh the king isn't dead, he's alive. Nou, dan weet je over wie we het hebben. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love With You. Och, wat een prachtig zwoel nummer. En Matt Simmons, wat een gevoeligheid weer op deze zondagmorgen met Catch and Release. Nou, dat heb je toch wel mooi binnen bij de koffie op deze zondagmorgen. Tenminste, als je net zoals wij hier aan de koffie zijn. Want we zijn intussen alweer aan de derde bak hoor. Want wij zeupen wat koffie hier. Ongelooflijk. En dat merk je ook aan het einde van de show. Want dan zijn we een beetje opgepept, zal ik maar zeggen. Dan zijn we een beetje aan het hyperen. Dus... Eh, maar ja, ik hoop niet dat je het erg vindt op deze zondagmorgen. Mooie muziek hebben we ook weer in de aanbieding. Van Dorothy Moore. Och, wat een prachtige. Misty Blue. Kom je er net bij? Goedemorgen. Oh, it's been such a long, long time. Look like I get you off of my mind. just the thought of you know I've lied. you off of my mind. Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in. Weet je nog? Weet je, weet je, weet je, weet je, weet je nog Dat ik jou niet eens ontmoeten mocht Hoe ik stapel van verliefdheid was En ik in mijn oude regenjas In de kou als een verzopen hond Op de hoek op jou te wachten stond En weet je nog Hoe ik toch nog tegen twijfel vocht Toen heb jij me lachend opgebeurd en met mij was het gebeurd en mijn jongenshart ging maar bonkend op en neer. Nuchter blijven denken, nee, dat lukte me niet meer. Vanaf dat moment ging me niets meer snel genoeg. Alles moest ik hebben en niets was meer genoeg. Lotje, weet je wel, hoe we in dat rothotel in die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld hebben wij de uren afgeteld. En jouw tederheid maakte dat ik niets verzweeg, want mijn hart was boordevol, maar mijn hersens leeg. En het feit dat ik toen voor jou niet vrij meer was gaf me vaak een schuldgevoel als ik bij je was. En nu weet ik niet, heb ik toch iets fout gedaan? Iets over het hoofd gezien, iets verkeerd gedaan. Dat je weet je nog, schat ik hou van je, dat weet je toch. Maar stel dat ik met je weg zou gaan en een ander in de kou laat staan, zou er dan voor ons nog toekomst zijn? Als we nu al zo onzeker zijn, zeg Lotje, wat moeten we doen? Zeg Lotje, heeft het nog wel zin? Ze was niet getikt natuurlijk, hè? Zeker niet van. Nee, Benny Nijman hier in de show. En uh, Dorothy Moore met Misty Blue. Tijd voor ons eh, eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Tino Mijn, algemeen directeur van gemeenten NL. Tino, welkom. Fijn om eh, hier weer te zijn. Ja, dat is leuk, vinden we ook leuk dat je er bent. Maar duurzaamheid is uit, zeg jij ergens in een verhaal. Ja, hoe bepaal je dat en wat is dat dan? Ja, <laughs> ja, ja, ja. Wat wij zien, eh, en dat begon zeg maar met eh, dingen die we organiseerden voor eh, gemeenten. Ja. Dat als je het had over onderwerpen die het milieu raakten, duurzaamheid raakten, dat het, ehm, nou zeg een jaar of vijf geleden wilde iedereen daar van alles mee. En de laatste tijd zien we dat gewoon teruglopen. En toen zijn we er eens ingedoken. Wat gebeurt er nou? Weet je wel, waarom, waarom is dat niet meer? Of eh, moet dat wel? Eh, wat, wat, moet, wat moeten wij ermee richting onze leden? En eigenlijk, en dat zie je ook wel in de laatste berichten, eh, überhaupt landelijk in de media, dat mensen hebben er gewoon steeds minder interesse in. In alles wat de wereld schoner, beter, duurzamer maakt. daar hebben ze steeds meer interesse in. Ja. Jaren geleden had je echt wel van, ja, een, een, een duurzaam nou, stukje vlees of, of groente of, of, of wat dan ook, vind ik prima, maar het mag niet meer kosten. En nu is het, ik wil het helemaal niet meer. En dat is de oh, verandering. Dat eh, daar speelt die financiën wel een rol. Dus bijvoorbeeld, nou, je hoort nu veel klachten van mensen die zeggen... ja, dan heb ik zonnepanelen op het dak... Eh, en iedereen zegt, dat wordt een stuk goedkoper voor jou. En nu mag ik niet meer terugleveren, want het wordt te duur. Dan veranderen we de regels weer. En dan... Precies, ja. precies. dat. En dat, dat is wat, wat mensen... Maar dat zie je ook wel weer terug. Zoals bij gemeenten zie je dat terug. Die, eh, nou, die komen in 2026 komen die in het zogenaamde ravijnjaar. Dus dan krijgen ze veel minder geld vanuit het Rijk ja, daar maken ze keuzes. En een van de eerste keuzes is gewoon up, allerlei duurzaamheidsprogramma's weg te mee. ja. En het loopt ook niet heel erg hard. Ik ken het uit eh, zeg maar de stad waar ik woon, Al van der Rijn. Als daar iets gebeurt rondom eh, nou, het opzetten van een energietransitiehuis of bijeenkomsten op dat gebied. Het is sleuren en trekken. En er zeggen honderd mensen dat ze er naartoe gaan en er zitten er twintig of zo. Ja, en allemaal vrienden, familie, kennen ze. <laughs> het, het, het, het leeft gewoon niet. En nogmaals, vijf of tien jaar geleden was het helemaal vol. En wilde iedereen wilde van alles en allerlei initiatieven. Maar je mhm. ziet het zo weg hebben, dat eh, stuk. Bij automobilisten zie je het nu ook. Hè? Iedereen zei van, we willen geen Tesla meer vanwege Elon Musk. Het is, we willen geen Tesla meer, omdat we dat elektrische rijden niet meer willen. En dat is de verandering. Ja, ja, dat gaat allemaal een beetje anders dan dat het zou moeten. Is dat, is dat ernstig? Gaat het ten koste van het milieu dan straks? gaat het ten koste van de aarde, om het zo maar heel breed te trekken? Maar is dat ernstig? Ja, het is wel perspectief je neemt. Hè? Volgens mij, eh, miljoenen jaar geleden, toen liepen de dinosaurussen rond en was 40 graden op de aarde. Ja. En nu beginnen we al te piepen, het wordt misschien 30. Ja, eh, ja Vinden we het erg? Het is niet zo erg dat we er echt iets aan willen doen. En dan heb ik het over alle mensen eh, bij elkaar. Ja, precies. maar moeten we leren om er toch mee om te gaan, zodat we die 30 graden kunnen hanteren? Of gewoon niks doen. Nou Laat maar uit de hand lopen. Wat kan er gebeuren? Ja, dan gaan we dood. Ja, en dan? Dat is wel, dat is wel goed voor de aarde, toch? Ehm, dat weet ik niet. Ja, ja? Ik denk dat het heel goed is voor de natuur. En eh, de, aarde zelf die, die overleeft dat allemaal wel. Ja, maar de overleven weer kapot gemaakt van de aarde dat dat hij goed gedaan heeft. Dan zijn we ook duizend of tienduizend jaar verder. Dus zo snel gaat dat allemaal niet. Maar op dit moment, en zeg maar de afgelopen honderd jaar misschien wel langer... vonden we het nog niet zo belangrijk om er daadwerkelijk eh, met z'n allen echt iets aan te doen. Mhm. Dus in, in onze, ja, er is dan een soort bereidheid, maar het mag niks kosten... Eh, ik heb er nog niet zoveel last van, want we zitten een airco op het dak. ik wil nog wel vliegen naar een vakantieadres. Dat dat. Dus we vinden het nog niet zo erg. Dus ergens moet het zo erg worden dat de pijn groter is dan, eh, eh, eh, dan het voordeel van daar niks aan doen. Mm en dat, daar zitten we nog lang niet. En dan hebben nee. ook al die duurzaamheidsprogramma's en de overtuiging hebben gewoon nog niet zoveel zin. Ja. waarom heb je dit onderzocht? Je hebt, je hebt gekeken hoe mensen daarover denken, ja. de temperatuur is van de mensen die erover denken. Ehm, wat doen we daarmee met die gegevens? Nou ja, wat wij in ieder geval doen is, wij besteden er ook geen aandacht meer aan. Want ja, want dan zit je in de overtuigende modus zeg je, dit moet, dit is belangrijk. Iedereen zegt, ja, ja is best wel belangrijk, maar ik hoef er niks over te weten. Wat wij wel doen, is in de gaten houden de trends en ontwikkelingen. Daarvoor hebben we adviescommissies, eh, eh, daarvoor houden we zeg maar, de klikjes op onze website bij. Dus we zien vanzelf wel in de komende jaren ergens dat het weer eh, toeneemt. Dan hebben we het over gemeenten NL. En als mensen daar iets meer over willen weten, even op de website kijken. Absoluut. Want je kan niet die klikjes zien natuurlijk, dat kunnen jullie alleen. Maar je kan wel zien wat jullie allemaal doen. Ja, eh, er zit een professioneel team en eh, vertrouw erop dat we dat goed in de gaten houden voor jullie. Gemeentennl.nl? Ja. Tien je dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat jullie onderzoeken en doen. Zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Dankjewel voor het zorgen voor mijn oma, wat je altijd in de schaduw hebt gedaan. Dankjewel voor je tijd, voordat je altijd zonder klagen om tien voor half zes bent opgestaan. Dank je wel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dank je wel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest. Dank je wel voordat je zelfs op deze dagen voor kiest om er voor een ander te zijn. Jullie zijn de helden die zich nooit ziek kunnen melden, vermomd als een gewone man of vrouw. Jij weet wie je bent, deze is voor jou. Jullie zijn de strijders, altijd nuchter en bescheiden je laat nooit iemand achter in de kou. Jij weet wie je bent, deze is voor jou. Alsjeblieft, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan. Alsjeblieft, een kleine lichtstraal in het donker. Deze spotlight is voor jou van nu af aan. En dank je wel dat je zelfs tijdens deze dagen ervoor kiest om er voor een ander te zijn. Jullie zijn de helden die zich nooit ziek kunnen melden, vermomd als een gewone man of vrouw. Jij weet wie je bent, deze is voor jou. Oh. Dit is voor de strijders, altijd nuchter en bescheiden je laat nooit iemand achter in de kou. Dank je wel, deze is voor jou. Een nummer van Alain Clark. Deze is voor jou. Hij zingt niet veel Nederlands, maar als je het doet, dan is het ook gelijk helemaal oké. En verder Peter Tetro, je weet wel van de T-set ooit. Eh, met Red Red Wine. Wat schiet de tijd op? Het eerste uur is alweer voor drie kwart voorbij. Oh, man, man, man. En we hebben nog veel meer mooie in de aanbieding. Dus blijf lekker luisteren. Terwijl wij hier eh, gewoon gezellig met elkaar aan het kletsen zijn over eh, de zomer. Ja, eigenlijk is het al zomer, vinden we. En dan zo nu en dan een dag dat het wat minder is. Maar eigenlijk is het de laatste tijd gewoon zomer. En het moet allemaal nog gebeuren. En de vijver uh, hier net verderop, daar eh, liggen eh, allemaal ja, zwanen in en ganzen en eenden. En die kleintjes die zijn ook al behoorlijk uit de kluit aan het wassen. Dus dat schiet behoorlijk op. Dus ja, lente en niet alleen in de ogen van de tandartsassistenten. never close your eyes no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. bite little things I do. It makes me just feel like crying. Oh, Omroep ZVL. gets torn in two. now I know what they're saying in the music of the brain. allermooiste muziek hoor je hier bij Zetveld trouwens. Hè? Dat hoor je wel, hè? Vandaag ook deze van Spandau Ballet. Op de zondagmorgen bij ZVL. En Through the Barricade. En... En voor de Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling. Och, wat een oude meuk is dat nu weer. Kijk even op de agenda, of in de agenda van vandaag hier bij ZVL. Er is een mooie tentoonstelling in de kunstgalerie in Hulst. Amusement in Stekenen, net even over de grens natuurlijk. Brokanten langs de waterkant vandaag en een huiskamerconcert, ook dat nog vandaag. Wil je meer weten van al die geweldige activiteiten in de regio? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl, omroepzvl.nl. Daar vind je onder het kopje agenda de leukste activiteiten van de komende tijd. Dus ga daar maar eens kijken. Omroepzvl.nl give 吧。 questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boy inside this ancient heart, you'll always be a night, my angel, now it's time to dream and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Een prachtig nummer van Billy Joel. aan het einde van het eerste uur van de show. Lullaby. Ik ga even pauzeren en ben zo meteen bij je terug. Tweede gedeelte van de show. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Want eh, we maken het dan weer leuk. En eh, we gaan het tempo een klein beetje opkrikken. Dus dat komt helemaal goed. En als het goed is, hebben we straks ook een reportage van Jeroen van Gent. Dus, inderdaad, dus, dus, dus, dus. Blijf bij ons, blijf bij ZVL blijf bij mij. Dan komt het helemaal goed. Wordt het een hele leuke zondag. Als dat al niet het geval is.